Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat de Taliban willen samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Ook zullen ze de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan respecteren, maar wel binnen de sharia. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht, zei minister Blinken bij CNN. De republikeinse oppositie vraagt zich af waarom de Amerikaanse inlichtingendiensten dit niet hadden voorzien. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft zeker 1297 levens geëist. Gisteren stond het dodental nog op 724. De beving had een kracht van 7,2. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Vandaag wordt meer rampspoed verwacht, want dan trekt een tropische storm over Haiti... waarbij ook veel regen zal vallen. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. Na een onderbreking van vier weken gaat de formatie vandaag weer verder. De boekensector kampt met een tekort aan papier. Dat komt door de grote vraag naar karton die tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen. Het karton wordt gebruikt voor onder meer pakketten en pizzadozen. Daardoor is papierpulp schaars geworden. Drukkerijen zeggen dat ze nu soms maanden moeten wachten op papier om boeken te kunnen drukken. Het weer. Het wordt een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar vijf minuten vertraging. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen die veroorzaken ook ongeveer 10 minuten op bij knooppunt Rottenpolderplein.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 na het vertrek van de Amerikanen. Het ging sneller dan we hadden verwacht, zei de Amerikaanse minister Blinken bij CNN. President Biden heeft nog niet gereageerd. Westerse landen halen hals over kop hun onderdanen terug uit Afghanistan. Ook veel Afghanen proberen weg te komen. Een aantal Nederlanders is vertrokken met Oekraïense vliegtuigen. Nederland stuurt ook zelf een toestel. Na een onderbreking van vier weken gaat de formatie vandaag weer verder. D66-leider Kaag herhaalt in het AD dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie.